3 uur. Wouter met het NWS Journaal. Bij een aanval van gemaskerde mannen op anti-regeringsdemonstranten in Hongkong... zijn volgens lokale media minstens 36 mensen gewond geraakt. De mannen vielen de menigte op een treinstation aan met knuppels. De aanval kwam na een dag van nieuwe massale demonstraties... voor het behoud van democratische vrijheden in Hongkong. De regering heeft de actie van de gemaskerde mannen veroordeeld... maar ook de actievoerders die eerder op de dag de politie hadden bekogeld. Bij de protestmars gisteren liepen volgens de organisatie 430.000 mensen mee. De man die zaterdagochtend in Duitsland een vrouw voor een rijdende trein duwde... was geen bekende van het slachtoffer. Ook hadden de twee geen ruzie op het perron. De man van 38 handelde uit pure moordlust, zegt de officier van justitie. De vrouw van 34 werd voor de trein geduwd bij Voerden, vlakbij de Nederlandse grens. Ze stierf ter plekke, ondanks reanimatiepogingen. De man werd door omstanders vastgehouden en is door de politie gearresteerd. Hij is een bekende van de politie en heeft nog geen verklaring afgelegd. Meer dan een miljoen mensen hebben zich ingeschreven... voor een kaartje voor de Formule 1-race in Zandvoort volgend jaar. Voor het evenement zijn maar 315.000 kaartjes beschikbaar. Die kaartjes worden verdeeld via een loting. De superheldenfilm Avengers Endgame is de grootste kaskraker ooit. De film bracht in de eerste drie maanden wereldwijd bijna 2,5 miljard euro op. Net iets meer dan de oude recordhouder Avatar uit 2009. In Avengers Endgame treedt een superheldenteam op... met onder andere de Hulk, Black Widow en Captain America. Het is de afsluiting van een serie die elf jaar geleden begon... met een film over Iron Man. Het weer nog vannacht wolkenvelden. Het blijft wel droog bij minima rond 14 graden. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in Limburg.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 Some nights I think of you, reliving the past, wishing it wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow, death can make you. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn. a new day. It's a new life for me. Ooh. Dit still them keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not in the gymnastics, but I'm in the flipping things that it's all about a team. Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that we go. I know you feel it, cause I mean what I say, say, say, say. We can do whatever, do whatever we want when she walk back. heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away. I'm a big, big deal. A little fun's all I need, but I can tell she don't believe what I say. say, say, say. So tell me where you from, where you wanna go. Why she walk past me like ourselves and lose our minds.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 You won't back me down on these open streets. It's just my face. That's just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark.